Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft een nieuwe telecommunicatiewet aangenomen... waarin onder meer de netneutraliteit is geregeld. Dat betekent dat internetaanbieders bijvoorbeeld geen sites mogen blokkeren. Ook mogen ze geen geld vragen voor de berichtendienst WhatsApp. KPN was dat van plan. Het bedrijf verliest nu veel geld doordat mensen minder sms'en. VN-bemiddelaar Annan is bang dat de onrust in Syrië uitloopt op een burgeroorlog. Die heeft niet alleen gevolgen voor Syrië, maar voor de hele regio, zei Annan tegen de Veiligheidsraad. Volgens hem is het Syrische leger minder actief, maar zijn er nog altijd troepen in en om de steden. De advocaat en actievoerder Herman Loonstein gaat rechtszaken aanspannen tegen organisatiecomité's die op 4 mei Duitse militairen willen herdenken. Namens het door hem zelf opgerichte federatief Joods Nederland voorkwam hij vorige week met een rechtszaak dat Duitse militairen werden herdacht in Vorden. De man komt nu dus overal in actie waar plannen zijn om op 4 mei ook Duitsers te herdenken. Argentinië eist 33 miljoen euro van Movistar, een dochterbedrijf van het Spaanse telecombedrijf Telefonica. Vorige maand was er een storing bij Movistar waardoor klanten urenlang niet mobiel konden bellen. Daardoor, daarvoor moeten ze een vergoeding krijgen, vindt de Argentijnse regering. Het is het tweede incident tussen Spanje en Argentinië in korte tijd. Argentinië wil een oliemaatschappij nationaliseren die deels in handen is van een Spaans bedrijf. In Maastricht zijn bij werkzaamheden aan het riool menselijke botten gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De botten werden gevonden door wegwerkers aan de A2. Op die plaats is nooit een begraafplaats geweest. Misschien zijn de botten er gedumpt nadat er graven waren geruimd. De botten lagen ongeveer een meter diep en zijn van verschillende mensen.